Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Oekraïense stad Kriviri zijn 16 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Ze kwamen om toen Russische raketten explodeerden midden in een woonwijk. Naast de doden zijn er ook meer dan 50 gewonden. Kriviri is de geboorteplaats van president Zelensky. Dinsdag kwamen er in de stad ook 14 mensen om. Volgens Moskou was de aanval gericht op een restaurant in de stad. Daar zou een vergadering zijn van Oekraïense militairen en westerse instructeurs. In Radio Kootwijk wordt gevreesd voor een natuurbrand. In de plaats op de Veluwe staat een woning in brand, vlakbij de heide. Op foto's is te zien dat de vlammen meters hoog uit het dak slaan. Meerdere voertuigen zijn ingezet om de brand te blussen en de omgeving te beschermen. De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick is overleden. Hij was de eerste Amerikaanse kardinaal die werd aangeklaagd voor een zedenmisdrijf tegen een minderjarige. In het verleden werd hij daar vaker van beschuldigd. McCarrick zei zelf dat hij zich van misbruik niets kon herinneren. Zes jaar geleden werd hij door het Vaticaan uit zijn ambt gezet... toen uit onderzoek bleek dat hij decennia lang kinderen en volwassenen seksueel had misbruikt. Hij werd niet door een rechter vervolgd omdat hij leed aan dementie. Theodore McCarrick werd 94 jaar. President Trump geeft TikTok 75 dagen extra de tijd om een Amerikaanse koper te zoeken. De deadline zou vandaag aflopen. Volgens Trump is er veel belangstelling van bedrijven, maar moet er nog veel gebeuren. TikTok is een Chinese app en heeft in de VS ruim 170 miljoen gebruikers. Volgens de Amerikaanse regering is de app een gevaar voor de nationale veiligheid. Trump wil voorkomen dat TikTok op zwart gaat, vandaar de extra tijd. Het weer. Het is bijna overal helder. Het koelt af naar 3 tot 6 graden.